Drie uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het bedrijfsleven vindt nu ook dat er een quotum moet komen... zodat bedrijven worden gedwongen om meer vrouwen in de top aan te nemen. Eerder was het daar nog tegen. Sinds 2013 geldt er een wettelijk streefcijfer van 30 voor vrouwen in topfuncties. Maar dat percentage blijft steken op ruim 8 de Sociaal-Economische Raad wil nu dat bedrijven als ze de 30% niet halen... verplicht worden om een vrouw te benoemen in de Raad van Commissarissen. Wordt die niet gevonden, dan blijft de stoel leeg. Het kabinet Rutte 3 kan verder met de plannen voor 2020. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de voorstellen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Dat bleek na twee dagen van algemene beschouwingen. Aan het einde van de tweede en laatste dag werd een motie van SP-leider Marijnissen aangenomen... waarin wordt gepleit voor een loonsverhoging in het bedrijfsleven van 5 Alle partijen steunden die motie. En de motie van wantrouwen van PVV-leider Wilders tegen premier Rutte werd verworpen. De Belastingdienst eist 1 miljard euro van tabaksproducent BAT. De fabrikant van onder meer Camel en Lucky Strike heeft volgens NRC tussen 2003 en 2016 een holding in Amstelveen gebruikt om zo min mogelijk winstbelasting te betalen. In eerste instantie ging het om een naheffing van 31 miljoen euro. Maar omdat de fabrikant die weigerde te betalen is het bedrag opgelopen naar 1 miljard. Dat is voor zover bekend de hoogste belastingaanslag die ooit in Nederland is opgelegd. In de Europa League zijn gisteravond drie Nederlandse voetbalclubs in actie gekomen. Feyenoord verloor in Glasgow van de Rangers met 1-0. AZ speelde in Belgrado gelijk tegen Partizan Belgrado. Daar werd het 2-2. En in Eindhoven won PSV de eerste wedstrijd in de Europa League. De ploeg versloeg Sporting Lissabon met 3-2. Het weer overal droog, vannacht 2 tot 5 graden en lokaal kans op mist. Overdag droog en zonnig... Het wordt dan 17 tot 20 graden. En dit weekend wordt het zonnig en warm, mogelijk 25 graden.